Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De overheid is mogelijk tientallen miljoenen euro's extra kwijt... doordat de regels voor internationale studenten zijn versoepeld. Zij komen nu sneller in aanmerking voor studiefinanciering. Het gaat om studenten die naast hun studie minstens 24 uur per maand werken. Eerder was dat 56 uur, maar de rechter oordeelde in meerdere zaken dat die grens te streng was. Het kabinet maakte afgelopen dag juist bekend dat de instroom van internationale studenten omlaag moet. Op Schiphol is een groep jongeren door de marechaussee uit een trein gehaald. Dat gebeurde nadat andere reizigers hadden gemeld dat een van hen een wapen bij zich had... en dat de jongeren dreigende taal uitsloegen. Op een foto van Stadsomroep AT5 is te zien dat de groep op hun buik op het perron ligt. De zeven jongeren zijn gefouilleerd. Een van hen had een nepwapen bij zich. Hij is aangehouden. Bij het stadion van Pek Zwolle wordt feest gevierd. Nu de club na één jaar afwezigheid weer terugkeert in de eredivisie. Peck speelde met 1-1 gelijk bij Almere City... en dat was voldoende om zeker te zijn van promotie. De wedstrijd werd in het home gevolgd door zo'n 1500 fans. De Zwollenaren zijn nog geen kampioen. Daarvoor komt ook Heracles Almelo nog in aanmerking. Felle onweersbuien hebben vanavond op diverse plekken geleid tot overlast. Op verschillende plekken sloeg de bliksem in. In Utrecht werd de Kamasutra-beurs in de jaarbeurs ontruimd. Er waren twijfels over de veiligheid van een bouwkraan bij windstoten... en daarom werden bezoekers naar buiten gestuurd. Hagel veroorzaakte problemen op de A12. Tussen Utrecht en Ede gebeurde een ongeluk en was de weg tijdelijk dicht. Volgens Rijkswaterstaat was het er spekglad. Het weer. Er trekken buien richting het noordoosten, lokaal met onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 7. In de ochtend droog en wat zon.